Waterwalgemoed met het NWS Journaal. VVD Tweede Kamerlid Mark declaraties ingediend in zijn tijd als gedeputeerde in Limburg. Dat concludeert de provincie Limburg op basis van een onderzoek naar Verheijens declaraties. Hij ligt sinds twee weken onder vuur omdat hij voor duizenden euro's onterecht zou hebben ingediend. Vorige week legde hij zijn werk voor onbepaalde tijd neer. De VVD doet zelf ook nog onderzoek naar de beschuldigingen. De hoeveelheid afval die op treinstations wordt weggegooid... moet in 2020 een kwart lager zijn dan nu. Ook moet driekwart van het afval op termijn worden gerecycled. De NS, ProRail en de overheid hebben daar afspraken over gemaakt. Op Rotterdam Centraal is een proef gestart met gescheiden afvalbakken... voor papier en restafval. Binnenkort volgen vijf andere steden. Er komt voorlopig geen nieuwe landelijke spoorstaking in Duitsland. Machinisten kondigden vorige week aan dat ze weer wilden staken voor meer loon en kortere werktijden. Maar de vakbond gaat nu toch weer met de Duitse spoorwegen om tafel. De machinisten zijn het al maanden oneens met hun werkgever. Vier grote tunnels in Noord-Holland zijn niet veilig... omdat Rijkswaterstaat te weinig onderhoud pleegt. Dat blijkt uit inspectierapporten die één Vandaag en RTV Noord-Holland in handen hebben... In de Zeeburgertunnel, de Schipholtunnel, de Velzertunnel en de Wijkertunnel werkte onder meer de brandmeldinstallatie niet goed. Rijkswaterstaat zegt dat de inspectierapporten juist worden gebruikt om achterstallig onderhoud te voorkomen. De Franse overheid heeft de paspoorten ingenomen van zes burgers... die van plan zouden zijn naar Syrië en Irak te reizen... om zich aan te sluiten bij IS. Van veertig anderen wordt het paspoort binnenkort afgepakt. Dit gebeurt voor het eerst sinds de antiterreurwetgeving in Frankrijk in november is aangescherpt. Het weer nog. De komende uren trekken er vanuit het westen weer buien over het land. Soms met onweer. Morgen geregeld zon. Maar vooral in de ochtend en het begin van de middag ook kans op een bui. En het wordt dan zo'n 8 graden. Dit was het NMS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het aantal files in de Randstad blijft vanmiddag beperkt. Dat heeft alles te maken met de voorjaarsvakantie. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort wel file rijden. Tussen knoop het Eemnes en de afrit Bunschoten 5 kilometer. En bij knoop het Hoevelaken nog eens 2. Op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Zoeterwoude Rijndijk 2 kilometer. De A20 Hoek van Holland-Gouda bij Terbrechtseplein 2. A27 Utrecht-Breda voor de brug bij Gorkum 2. En de A15 Maasvlakte Rotterdam bij Spijkenisse 4 kilometer na een ongeluk.